ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland wil uitgeprocedeerde asielzoekers gaan uitzetten naar Oeganda. Demissionair minister Van Wil heeft daar gisteravond een zogeheten intentieverklaring voor getekend. Politiek verslaggever Wilco Boom. Nou, dit is een, een plan met een hele wonderlijke voorgeschiedenis. Het, het was PVV-minister Klever van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp... die er al eh, meer dan een jaar geleden tijdens een bezoek in Oeganda plotseling mee kwam. Zij gingen niet over, want wat, dat was toen eh, haar, haar partijgenoot Faber nog. Premier Schoof bleek er ook helemaal niks van te weten. Eh, dan was het ook nog eens opmerkelijk dat de Oegandese minister... die Klever toen eh, had ontvangen, eh, zei dat er helemaal niet over was gesproken. En het was vervolgens ook nog eens verrassend... omdat het voorgaande kabinet de samenwerking met Oeganda juist had beperkt... vanwege de slechte mensenrechten situatie in dat land. Ja, en toch is het plan er nu. Nederland en Oeganda gaan wel eerst nog onderzoek doen... naar het uitzetten van asielzoekers. ChatGPT beantwoordt vragen over mentale gezondheid onnodig vaak met het advies om hulplijn 113 te bellen. Blijkt het onderzoek van hun collega's bij NOS Stories. Mensen die hun persoonlijke zorgen of psychische klachten delen, hoeven die doorverwijzing lang niet altijd te krijgen. We zien dat ChatGPT ook wel regelmatig mensen verwijst waar geen sprake is voor gedachten aan zelfdoding. Dus eigenlijk mensen die we liever op een andere plek zouden ehm, eh, willen helpen en niet bij onze hulplijn. ChatGPT verwijst zelfs vaker naar 113 dan naar de psycholoog of geestelijke gezondheidszorg. En als je in Assen over een rotonde rijdt en bent begroet door een vriendelijke oude man... dan kan dat wel kloppen. De 92-jarige Siep heeft geen zin om alleen thuis te zitten. En dus zit hij naast de rotonde aan zijn flat en zegt hij daar iedereen gedag, horen we bij RTV Drenthe. Je hebt heel veel bekenden die mij hier groeten. Oh, jij bent de man van de rotonde. Ja, dat is mijn vertier. Ja, heel apart vertier misschien, maar eh, ik heb er vrede mee en ik, ik doe wat op en ik vind het gezellig. Vergeet dus niet te zwaaien in Assen. Dat is trouwens sowieso een goed idee om gedag te zeggen. Deze week is het namelijk ook de week tegen eenzaamheid. Heb ik het weer nog voor je. De dag begint met zon, maar steeds vaker ook bewolking.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 Coming in out of the rain to hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, blowing that sound. Way on down south. guitar George, he knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing.